met het NOS-journaal. De forense tax lijkt van de baan. De VVD en de PvdA proberen geld bij elkaar te krijgen om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast te houden. Waar ze het geld vandaan willen halen is nog niet bekend. Tegen de forense tax is veel maatschappelijk verzet. Onder meer de vakbonden, werkgeversorganisaties en de ANWB hebben het kabinet opgeroepen de reiskostenvergoeding niet te belasten. Steeds meer Nederlandse piloten gaan aan de slag bij onveilige luchtvaartmaatschappijen. Al zeker 50 piloten werken bij een maatschappij die niet in Europa mag vliegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse vliegscholen. Piloten komen in Nederland bijna niet aan de slag en daarom heeft de vliegschool in Teugen bijvoorbeeld geregeld dat zeker 30 afgestudeerden nu werken voor Lion Air in Indonesië, die op Europese zwarte lijst staat. Minister Spies zegt dat de benoeming van een interimkabinet op Curaçao volgens de democratische regels is verlopen. Ze wijst erop dat een meerderheid van het Curaçaose parlement het vertrouwen in premier Schotten heeft opgezegd. Gisteren benoemde de gouverneur van Curaçao een interimpremier, maar demissionair premier Schotten weigert op te stappen. Hij spreekt van een staatsgreep. De man die dit weekend in Ubbergen dood werd gevonden is een 56-jarige dominee. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in zijn huis. De dominee is vanochtend herdacht in de Bartholomeuskerk in Beek, waar hij voorganger was. Gisteren werd er een 55-jarige man uit Ubbergen aangehouden als verdachte in de zaak. Cabaretier Richard Groenendijk heeft de Polifinario gewonnen, de cabaretprijs voor theatervereniging VSCD. Hij kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. De jury noemt Groenendijk een cabaretier die zijn vak volledig volstaat. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B.